Why? Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM. future. You can't stay here forever when everyone else is gone. And all of them not seem that clever. Take a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute and go. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will. I will. If the winds don't catch you, I will, I will If the wind's not there, I'm here Take your parachute and go.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 Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg.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 In Nederland is dat 3%. De EU benadrukt opnieuw dat een hulpplan klaar ligt. President Obama zoekt een opvolger voor rechter John Paul Stevens van het Hoge Rechtshof. De liberale Stevens is 90 jaar en wil stoppen. Obama zegt dat hij een keuze zal maken uit een man of tien. Het is de tweede keer dat Obama een nieuwe rechter mag voordragen voor het belangrijkste rechtscollege in de VS. Rusland is woedend over een mislukte adoptie van een Russisch kind in de VS. Een Amerikaanse vrouw zette een jongen van zeven donderdag in zijn eentje op het vliegtuig terug. Ze gaf hem een briefje mee met de tekst dat de jongen gewelddadig was en mentaal stabiel. Rusland heeft het betrokken Amerikaanse adoptiebureau verboden voorlopig in het land te werken. Er zijn vaker problemen met de adoptie van Russische kinderen in Amerika. Extreemrechtse Franse leider Jean-Marie Le Pen heeft zijn vertrek aangekondigd. In 2012 zal hij niet voor een zesde keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Le Pen is 81, die hem opvolgt is nog niet bekend. Een brand bij vleeswarenfabriek Stegenman heeft gisteravond tot veel overlast geleid bij Deventer. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom werd de snelweg A1 afgesloten. Ook werd het treinverkeer van en naar Zutphen stilgelegd. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Twee bejaarde mannen zijn in Amerika gearresteerd omdat ze een bank wilden overvallen. De twee werden in de jaren 80 berucht na een grote diamantendiefstal in Londen. Ze zaten daarvoor 9 jaar in de cel. Nu zijn de twee, inmiddels 73 en 71 jaar oud, in Chicago opgepakt. Het weer, is nog wolkenvelden, overdag meest zonnig en droog.